Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne ook na Pasen een bestand wil... en dat Rusland doorgaat met aanvallen op zijn land. Eerder maakte de Russische president Poetin bekend dat Rusland vanaf 5 uur vanmiddag de wapens zou neerleggen. Dat zou tot en met morgen duren. Zelensky zei erop dat Rusland het Oekraïense luchtruim vlak daarvoor nog was binnengegaan met drones. En bij een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland zijn meer dan 500 krijgsgevangenen vrijgekomen. Dat bevestigen beide landen. De staat Verenigde Arabische Emiraten heeft daarbij bemiddeld. Nicolien van Vroonhoven is door de Kamerfractie van NSC unaniem gekozen tot fractievoorzitter van de partij. Ze volgt Pieter Omzicht op, die gisteren onverwacht opstapte. Van Vroonhoven zei eerder al dat ze het gedachtegoed van Omzicht wil voortzetten. Ook gelooft ze nog steeds in de coalitie met PVV, VVD en BBB. Omzicht stapte op omdat volgens hem echt herstel van zijn burn-out niet lukte in de hectiek van de Haagse politiek. Op 24 mei is er een ledenbijeenkomst van NRC. Daar moet blijken of de partij akkoord gaat met Van Vroonhoven als nieuwe politiek leider. In de wijk in Almere, waar vannacht een explosie was bij een woning... is vanmiddag een explosief gevonden. Het zat in een verdacht pakketje. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief tot ontploffing gebracht op een geheime locatie. Max Verstappen begint de Grand Prix van Saoedi-Arabië morgen verrassend vanaf pole position. Op het snelle stratencircuit van Jeddah pakte de Nederlander van Red Bull Racing de snelste tijd tijdens de kwalificatie. Oscar Piastri van McLaren start als tweede en George Russell van Mercedes start vanaf de derde plek. Dan het weer, het is droog. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur tot het vriespunt. In het noorden wordt het mistig. Ook morgenochtend kan er nog mist zijn in het noorden. In het zuiden bewolking en kans op een bui.